Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een medewerker van het Turkse consulaat is in de Iraakse stad Erbil doodgeschoten in een restaurant. Ook twee anderen met wie hij aan het eten was werden gedood, melden de Turkse en Koerdische autoriteiten. Veiligheidstroepen hebben het gebied rond het restaurant afgezet en zijn op zoek naar de onbekende schutters. Erbil is de hoofdstad van Iraaks Koerdistan, de autonome regio in het noorden van Irak. Er zijn al decennia spanningen daar, vooral tussen Turkije en de Koerdische PKK... die lang een onafhankelijke Koerdische staat nastreefde in delen van Turkije en Irak. Minister van Nieuwenhuizen wil dat een vermist rijbewijs in de toekomst direct via internet gemeld kan worden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Nu kan dat alleen op het gemeentehuis. Dat is volgens de minister niet meer van deze tijd. Ze vindt het vooral van belang dat een vermist rijbewijs zo snel mogelijk ongeldig wordt om fraude te voorkomen. Vanaf morgen mag in de Achterhoek en in een deel van Twente... geen water meer uit beken, sloten en vijvers worden gehaald... om bijvoorbeeld te sproeien. De waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel hebben dat besloten in verband met de zeer lage grondwaterstanden en een neerslagtekort van 200 tot 220 millimeter. Het is vergelijkbaar met de extreme droogte van vorig jaar. In en om twee kwetsbare natuurgebieden bij Borculo en Doetinchem mag ook geen grondwater meer worden gebruikt. En de Mexicaanse drugsbaron El Chapo Guzman is in de VS veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij is schuldig bevonden aan de smokkel van tonnen cocaïne, heroïne en marihuana, betrokkenheid bij meerdere moorden en het schenden van wapenwetten. El Chapo was jarenlang de leider van het beruchte Sinaloa-drugskartel. Hij werd in Amerika berecht omdat hij al twee keer uit een Mexicaanse gevangenis was ontsnapt. In de VS wordt hij vastgezet in een van de zwaarst beveiligde gevangenissen van het land. Daaruit is nog nooit iemand ontsnapt. Het weer, in het noorden lokaal een buitje verder droog. Morgen meer bewolking, in de loop van de middag mogelijk een bui en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Heel veel vertraging is er niet tijdens deze avondspits. De nasleep van een ongeluk op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muiden. Nog file rijden vanaf Muiden-Oost. Alle rijstroken zijn weer open. En op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Knopenburgerveen.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 I like you, pum, pum, girl. Jackie, Jacqueline, Ari. Everywhere me go, me never left her at all. You said that I missed me at the Ram Dance Man. Ram it in a dance hall in a, nation. You never know, say that I missed me at the Boom Shop.